In Boekraat met het NOS Journaal. In Argentinië is de uitvaart gaande van Diego Maradona. De voetballegende wordt bijgezet in een familiegraf... niet ver van de hoofdstad Buenos Aires. Maradona overleed gisteren op 60-jarige leeftijd aan een hartaanval. Eerder op de dag namen tienduizenden mensen afscheid van hun idool. Hij lag opgebaard in het presidentieel paleis. De waken bij de kist met Maradona werd een paar keer verlengd... omdat zoveel mensen afscheid wilden nemen. Een groot deel van de horecabedrijven staat op omvallen, stelt Koninklijke Horeca Nederland. De branchevereniging zegt dat er per direct aanvullende financiële steun en toekomstperspectief nodig zijn. Na een sluiting eerder dit jaar zijn cafés en restaurants sinds 14 oktober opnieuw dicht. Koninklijke Horeca Nederland denkt niet dat daar de komende anderhalve maand verandering in komt. Volgens de branche is aanvullende steun direct nodig om te voorkomen dat meer dan de helft van de zaken op korte termijn failliet gaat. De eerste leveringen van een coronavaccin komen in de Verenigde Staten volgende week en de week erna beschikbaar, heeft president Trump gezegd. De eersten die het vaccin krijgen zijn ouderen en medisch personeel. Trump zei er niet bij om welk vaccin het precies gaat. In de Europa League heeft PSV thuis gewonnen van PAOK Saloniki. De club uit Eindhoven kwam binnen een kwartier op 0-2 achterstand. Maar dankzij goals van Gakpo, Madueke en Malen werd het uiteindelijk 3-2. Feyenoord speelde met 0-0 gelijk bij en tegen CSK Moskou. De Rotterdammers speelden bijna de hele tweede helft met 10 man... na een rode kaart voor Jurgensen. Ook AZ speelde gelijk. In Alkmaar werd het 0-0 tegen Real Sociedad. Het weer... Geleidelijk overal droog. Minima vannacht van 6 graden onder de bewolking.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 Whatever it is, the party's underway. So tip up your cup get a catfish. Keep them dreaming to pull up on a nap. shit. I don't even be asking them who that chick, uh-huh, who that chick, nah. That's pitiful, that's so average.